Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De WM Maastricht heeft aangifte gedaan van moord of doodslag. De Macedoniër van 35 werd opgepakt in een winkelcentrum... omdat hij agenten aanviel toen hij werd aangesproken door de politie. Hij zou verward zijn geweest. Na een vechtpartij werd de man met hulp van omstanders opgepakt... en raakte hij onwel. En kort daarna overleed hij. Volgens getuigen hebben de agenten een nekklem gebruikt... maar de politie ontkent dat. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak nog. Het metroverkeer in Amsterdam komt weer op gang. Volgens vervoersbedrijf GVB rijden alle metrolijnen weer. Al kan het nog even duren voordat alles weer precies volgens dienstregeling rijdt. Rond een uur of negen vanochtend kwam het metroverkeer stil te liggen... door een computerstoring in het verkeersleidingssysteem. Maandag reden er ook een tijd geen metro's in Amsterdam... en toen was de oorzaak een stroomstoring. Turkije zegt de naam te weten van de terrorist die de aanslag op nachtclub Reina in Istanbul heeft gepleegd. De man is nog niet gepakt. Bij de aanslag die IS heeft opgeëist werden tijdens nieuwjaarsnacht 39 mensen gedood en raakten er 70 gewond. De Voedselbank versoepelt de criteria voor de aanvraag van een voedselpakket. Alleenstaanden die niet meer dan 200 euro per maand te besteden hebben... kunnen nu ook een pakket krijgen. hiervoor was dat 180 euro. ook voor andere groepen worden de regels versoepeld. Ron Jans vertrekt na dit seizoen bij PEC Zwolle. De 58-jarige trainer wil zijn contract niet verlengen omdat hij een nieuwe uitdaging wil. Jans is bezig aan zijn vierde seizoen bij Zwolle. In 2014 won hij de KNVB-beker en de Johan Cruijffschaal. Dit seizoen gaat het minder met PEC. De club staat 16e in de eredivisie. Maar volgens Jans is dat niet de reden van zijn vertrek. Het weer, de zon schijnt geregeld, met af en toe ook wat buien. In het oosten mogelijk met korrelhagel of natte sneeuw. Het wordt een graad of zes. Het waait vrij hard, maar vanmiddag neemt de wind langzaam af. Morgen is het rustiger en vrij zonnig. Het is dan wel wat kouder, met maxima rond de 4 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is het even langzaam rijden op de A27 van Utrecht naar Breda.